Dagen en een voorspoedige start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist na 13 jaar alsnog een jaar gevangenisstraf... tegen twee mannen wegens een zware mishandeling op een homo-ontmoetingsplaats. Het slachtoffer kwam daarbij om het leven. In 2002 werd het lichaam van de 53-jarige man gevonden... op een parkeerplaats langs de A27 bij Hilversum. Of de twee verdachten het ook specifiek gemunt hadden op homoseksuelen is niet duidelijk. Dat de zaak na 13 jaar nog voor de rechter is gekomen is bijzonder. Een cold case team van de politie wist de verdachten dit jaar op te sporen. De van terrorisme verdachte Beata Schepen ontkent dat ze betrokken was bij een reeks moorden in Duitsland. Schepen gaf via haar advocaat vandaag voor het eerst een verklaring af. Tussen 2000 en 2006 werden negen migranten en een politieagent vermoord in zes Duitse steden. Drie neonazies worden verantwoordelijk gehouden voor de moorden. Twee van hen pleegden in 2011 zelfmoord. Alleen Schepen is nog over. SGP en D66 vinden dat mensen, als ze dat willen, thuis of in een hospice moeten kunnen overlijden. Volgens de partijen kan dat nu vaak niet. De ziekenhuizen zeggen dat dat komt door de ingewikkelde regels. SGP-leider Van der Staaij noemt als voorbeeld een ziekenhuis in Assen... dat patiënten om bureaucratische redenen niet liet gaan. D66 en SGP eisen dat staatssecretaris Van Rijn het probleem oplost. De Universiteit Utrecht waarschuwt voor een zeer besmettelijk en dodelijk konijnenvirus dat door Nederland waart. Het is niet bekend hoeveel konijnen al aan de ziekte zijn bezweken. Onderzoekers denken dat het gaat om het RHD-virus. Bij dit virus is aan de beesten meestal weinig te merken. Eigenaren van konijnen moeten zeer hygiënisch te werk gaan. Het virus verplaatst zich makkelijk, ook via kleding, water, voedsel, urine en de hokken. Het weer, flink wat zon bij 8 tot 10 graden en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond wat meer bewolking, minima tussen 3 en 7 graden.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 The young and the middle-aged shared a sense of grief over the inexplicable slaying of Lennon, murdered by a young man who had been a fan of Lennon and the Beatles for the last 15 years. The killing took place last night as Lennon and his wife, Yoko Ono, were entering their Manhattan apartment house called the Dakota. Crowds gathered soon after, and many just stayed outside. Stephen Fraser reports. They kept a vigil all day, making a shrine of the Dakota, where John Lennon and his wife Yoko Ono owned five apartments. Some mourners brought bouquets. Former Beatle Ringo Starr flew from Europe to console Lennon's wife and their five-year-old son. The crowd stood just a few feet from the archway near where Lennon was shot. Witnesses said a gunman followed the Lennons as they got out of a limousine and walked past the Dakota's huge iron gate. This individual, uh, Mr. Chapman, came up behind him and called to him, Mr. Lennon, as he arrived at that doorway. And then in a combat stance, he fired, he emptied the Charter Arms 38 caliber gun that he had with him and uh, shot John Lennon. Lennon died before police could get him to a hospital one mile away. His attacker made no attempt to flee. He was arrested at the Dakota and was moved under heavy guard because of fears for his safety. Police say he is Mark David Chapman, 25, who came to New York a week ago. He stayed at a YMCA and had been asking questions about Lennon. Just six hours before the shooting, Chapman is said to have asked Lennon to autograph the album cover of Double Fantasy, a recording Lennon had completed after five years in seclusion. Chapman entered no plea when he was charged with Lennon's murder late today. He was sent to a hospital for psychiatric examination and will be watched around the clock in case he tries to commit suicide. An assistant district attorney told the court Chapman borrowed a large amount of money and came to New York with the sole intention of killing John Lennon. Stephen Frazier, NBC News, New York. Lennon's wife, Yoko Ono, was a central figure in his life. Just a few hours before he died, he told an interviewer that he hoped to die before she did because he couldn't carry on without... I just gotta tell. december 1980 was het moment waarop het allemaal gebeurde. En ik herinner mij die dag nog als de dag van gisteren. Ik werkte toen de tijd werkte ik voor eh, een bepaald orgelmerk, waarvan ik de naam verder niet zal noemen. En ik moest die dag, eh, ja, zeg maar, op demonstratie. En eh, ja, dan zet je s morgens zet je de radio aan. En dan hoor je ineens eh, toen, toen de tijd nog, heel eh, nog Hilversum 3, om het zo maar eens eh, te zeggen. En dan zet je de radio aan. En dan hoor je Felix Murders. Het was morgens om een uur of acht, denk ik. En dan hoor je Felix Murders alleen maar Beatle-muziek draaien. Op dat moment dacht ik van... Hé, hey, dit zit niet goed. Als Felix Murders op dat moment alleen nog maar Beatles en Lennon draait... dan moet er wel iets aan de hand zijn. En inderdaad, toen kwam het nieuws van acht uur... En het eerste bericht was gelijk van... John Lennon is vermoord in New York City. Eh, dat hakte dan, als je fan bent van iemand... dan hakt dat er best wel behoorlijk in. Dat, laten we dat even stellen. En eh, ik, was, ik was eigenlijk altijd... Ja, ik ben natuurlijk een enorm... Dat weet iedereen wel dat ik, dat ik Beatles fan ben. Maar natuurlijk ook, niet alleen Beatles... maar ook de, de prachtige dingen die die eh, de heren... Eh, Bloemendaal. Op... Houd erop. Eh, de prachtige dingen die de, de, heren nog solo gedaan hebben. Nou, het nummer wat u net hoorde, dat was al een, een, een, een hartekreet van Lennon. Want dat kwam van eigenlijk zijn eerste echte goede solo LP. Hij had wel wat meer wat solo dingen gedaan. Onder andere uh, Live Piece in Toronto met een, een, een live band. Waar ze wat oude rolletjes speelden. Maar dit was eigenlijk het... het ja, en er was, er was wel een, een wedding album en zo. Met allemaal onzin erop. En, ehm, maar dit was eigenlijk het eerste echte... Dat je kon zeggen... Ja, Plastic Ono Band heette het album. Uh, was weinig Plastic Ono Band. Want er deden drie Beatles, of twee Beatles aan mee. John Lennon zelf natuurlijk. En Ringo Starr op drums. En George Harrison op gitaar. Klaus Forman op bas. Dus het was <laughs> eigenlijk gewoon een beetje een verkapte Beatles plaat. Maar eh, die plaat was vooral boos heel boos. En Lennon eh, schreeuwde alles van zich af. Wat, waar hij het eigenlijk op dat moment helemaal niet mee eens was. En daar is dit Mother eh, er een van. U weet natuurlijk allemaal een beetje de geschiedenis. Lennon groeide op eh, in Liverpool. En grotendeels bij zijn, zijn tante. Omdat zijn moeder Julia... Ja, dat was nogal een vrijgevochten type. En de familie die vonden dat, eh, dat, dat zij niet geschikt was om een kind op te voeden. Dus uh, werd hij uh, geplaatst bij zijn tante Mimi aan Menlove Avenue eh, in, in, in Liverpool. En daardoor werd hij dus opgevoed. En dat was een vrij strenge tante. Maar hij ging natuurlijk wel regelmatig op visite bij zijn moeder. En daar had hij het best naar zijn zin. Zijn moeder was ook degene die hem aan het muziek maken bracht. Want op een gegeven moment leerde ze hem banjo spelen. Dat was in die tijd natuurlijk heel gewoon instrument, banjo. Hè, voor die skiffelgroep die die allemaal had en zo. Speelde heel veel banjo in. En eh, zijn moeder speelde ook verdienstelijk banjo. Dus die eh, heeft hem eigenlijk aangezet tot de muziek. En eh, <laughs> het is ook wel leuk dat hij eh, eh in, in het beginperiode zelfs ehm, zijn gitaar als een banjo stemde. Toen hij gitaar ging spelen. Zelfs de gitaar werd als een banjo gestemd. En later dat hij eh, in 1957 Paul McCartney ontmoette. Eh, die heeft hem <laughs> toen nog geleerd hoe je een, eh, hoe je een gitaar moest hebben. hij richtte zijn eerste bandje op op de Quarrybank High School. En dat bandje dat heette de Quarryman. En dat zou dus later ontaarden, laten we zeggen, in de Beatles. En hoe dat allemaal gegaan is, dat weten we. Van het eerste album... eh wat eh, John Lennon dus maakt eh, nadat de, de, nadat de, de Beatles dus uit elkaar waren. Dat album eh, Plastic Ono Band. Ik zei het al, het is een boos album. Er staan heel veel protestdingen op. Er staan ook dingen op die, ja, die, die, die zijn echte gevoel weergeven. En het was lang niet altijd de peace-loving John Lennon. Want hij was echt ook wel kon ook behoorlijk hard zijn. Ook naar zijn mede-ex-bandlid en vriend Paul McCartney. Ik ga u nu laten horen van datzelfde album de Plastic Ono Band. Een prachtig liedje. En dat heet The Working Class Hero. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. when they've tortured and scared you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first, you must learn how to smile as you kill. you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Ja, moest nog een, moest nog een gitaarakkoordje komen. Eh, John Lennon dus van het album Plastic Ono Band. En dat nummer dat heette The Working Class Hero. En dat toen andere tijden waren dan nu. Dat bewijst wel dat... Eh, dat er twee keer in, het woord, eh, twee keer in de tekst het woord fucking voorkomt. En ehm, <laughs> als je dan het tekstblad zag, dat bij die LP zat, stond er op dat plaats van dat woord een puntje. Ja, want dat mocht toen nog niet in die tijd. Tegenwoordig hoor je niet anders meer. Het is fucking dit, fucking dat, fucking crazy. Maar toen, in die tijd, was dat nog eh, wel even anders. Ehm, ja, we gedenken dus vandaag eh, John Lennon in dit programma omdat het gisteren 35 jaar geleden was dat de man in New York door een belachelijke idioot eh, werd, eh, werd neergeschoten. We gaan eh, ook af en toe eens even kijken of we nog wat leuke specialiteitjes kunnen vinden. Dat doet met name. En hmm. die gaat zoeken op allerlei media. Of misschien een stuk, stukjes interview en wat dan ook zullen doen. Dat John Lennon op zijn eerste album boos was. En gewoon ook heel veel dingen ontkende. Dat bewijst een, eh, een ander nummer wat ik nu voor u ga draaien. En dat heet God. En daarin uh, rekent hij eigenlijk alles, eh, regent hij eigenlijk af met alles wat, wat hem, wat hem niet zinde. heel belangrijk stuk. I don't believe in this and I don't believe in that. En hij noemt allerlei namen. Don't believe in Elvis, don't believe in Zimmerman. Waarmee hij dan Bob Dylan bedoelde. En als laatste dan I don't believe in Beatles. Nou, kan je van denken wat je wil. Hij is er wel groot voor <laughs> doorgeworden. Zo is, dat. Zo is Maar in ieder geval, hij, eh, ja, hij wilde gewoon af van dat hele Beatles gebeuren. gebeuren. Dat was hij zat. En eh, uiteindelijk is het Paul McCartney geweest die eh, een persbericht verspreidde dat hij de Beatles uit wilde of uitging. Dat was op 10 april 1970. Maar John Lennon had eigenlijk al veel eerder op willen stappen. En ja, ik denk dat bepaalde dingen het zaakje nog een keer eh, nog een beetje bij elkaar gehouden hebben. Dat ze nog één plaat gingen maken en zo. Zoals eh, het album Abbey Road. Contractuele verplichtingen denk ik. Ook dat ja. Ook nog. Ook dat. Maar goed, we gaan dus luisteren naar het nummer God. En dat komt dus van het album Plastic Ono Band. duidelijk. The Dream is Over. En dat sloeg natuurlijk eh, helemaal over het eh, Beatles verhaal. Wat is eh, dus eigenlijk wel een, jaar daarvoor al, eigenlijk al over was. En ehm, toen ze bezig waren met de film Let It Be. Bleek duidelijk al natuurlijk hoe ver de heren uit elkaar gegroeid waren. Het is daarom ook nog heel verbazend dat ze daarna toch nog voor elkaar kregen om nog één fantastische LP af te leveren in de vorm van Abbey Road. Eh, waarbij ze dus eigenlijk nog één keer goed lieten, zien wat ze eigenlijk allemaal konden en waar ze toe in staat waren. En uh, zodoende is dat album een, eh, nog steeds een hoogtepunt in de Beatles geschiedenis. Maar goed, we hebben het niet zozeer over de Beatles als wel over John Lennon vandaag. een, van die, een van de vier dus. Die op 8 december op, 8000, op 8 december 1980 door een belachelijke idioot ehm, werd neergeschoten. En jij hebt daar iets moois over. Eh, ja, dat is een interview wat eh, ehm, eh, gehouden werd met Ringo Starr. over de, de dood van John Lennon. En daarin horen we dus even Mr. Ringo die duidelijk zeer aangedaan is door het bericht. There are And the, music was always more important uh, than anything else, to me personally. You'll have to ask the other two. for people... Isn't it funny when you say that now? Yes. You know, it's so new to me that uh, I always sort of... It clogs you up a bit when you say, you know, because you're so glib saying, oh, we'll ask the other three. Yeah. Now we can only ask two, which is uh, dragging its way, but I'm sure he's okay. I'm really sad. I still miss John a great deal. I'll always miss him, you know, but it's still brand new. When you heard about, how did you hear about it? uh, Barbara's daughter called us up saying John's been shot. And so that drove me crazy, but you think as a, he's been shot, he's shot in the arm, shot in the leg. And then they came back and they said he's, uh, he's dead. Do you want to stop that now? Yeah. Because it's, it doesn't help, you know, but it, it always gets me upset right now. But it would be amazing if you didn't. yeah. You didn't. He was a great, great friend. Tell us about the, the good time. When did you see him last, and what was it I like? saw him on the 15th of November. And we, I was staying in the plaza. We went over to New York for a while. And I hadn't seen him for a while because, it, you know, we see each other wherever we are. And he came over with Yoko for an hour. And we had such a great time because they stayed five hours. And it didn't matter it was a year between, we didn't see each other, it was always fine when we did, but it was a particularly great time that, we, that I had anyway. When you were talking a moment or two ago, and we know how this country was affected by John Lennon's death. Mm. Not only this country, the world. The world. But for you, I mean, for, for people who grew up with him and cared about all of you, mm. cared about you, loved you, it had such an effect. Mm. But for you, it just must have been mind blowing. It blew me away. But you see, no matter how much it blew me away, I keep quoting this line because it's still an amazing line. I, I phoned Yoko uh, before. No, in fact, I was. I went into the Dakota. You went to see her. I, uh, uh, yeah right after right after his death. Yeah, I was in the Bahamas, and as soon as we heard, we rented a plane as early as we could, and we flew up to New York. Not that you can do anything, but you just have to go and say hello, and if there's anything, there's nothing you can do. Bar say we're here, and you know, you want some ice cream or whatever. beetje triest dat dit, dit eh, prachtige liedje uit 1970 van eh, John Lennon nu ineens eh, de top 2000 gaat aanvoeren dit jaar. Ja. en dat dat eigenlijk natuurlijk niet, niet zozeer komt omdat men het allemaal een fantastisch nummer vindt. Dat ook wel. Maar <clears throat> voornamelijk dus zijn natuurlijk de toestanden in de wereld op dit moment daar meer verantwoordelijk voor. Ja. Eh, hebben we het over de, ja, de verschrikkelijke moordpartijen die eh, de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. In onder andere Beirut, in Parijs, in Californië in Amerika. In Cairo vooral ook. Ja, Kenia. ook eh, Kenia nog, een keer. Kenia nog een keer. En, en de, wereld, de wereld staat natuurlijk op zo'n verschrikkelijke manier in brand. Ja. En ik hoorde, ik hoorde iemand laatst zeggen van... Eh, ik weet niet meer wie dat was. Maar ja, dat was, dat was een of andere radio. Meneer, eh, meneer Frik van der Rijt of zo. Ehm, eh, die, die dan beweerde van ja, leuk hoor. Maar het is zo verschrikkelijk saai. En, Wat? ja, die, en hij vond dan dat bijvoorbeeld Happiness is a Warm Gun... een beter herdenkingsnummer was. Nou, die meneer heeft er betrekkelijk weinig van begrepen, denk ik. Eh, die snapt de strekking van het lied. Eh, die snapt dus kennelijk de, de, eh, de, strekking niet van, van, van, van Imagine. Maar ook zeker niet van nummer Happiness is a Warm Gun. <laughs> Ehm, <clears throat> de tekst daarvan, nummer van de White Album. de tekst daarvan is een advertentie van een wapenhandel. Ja. Dus geluk is een warme, warm geweer hoe gek kun je zijn? Ja. En John Lennon heeft dat gewoon gebruikt als een, als een, als een protest daartegen. En die heeft dus dat, die tekst van die, van die advertentie letterlijk op muziek gezet. En als je dan beweert dat Imagine een saai liedje is... dan zeg ik nou, sorry, je hebt er weinig van nou, dus begrepen. dan snap je dus ook de strekking niet. Nee. En, en, ook niet de boodschap die hij ermee wilde uitdragen. Precies. En, hoe eh, dan ook, het was natuurlijk wel een enorme voorvechter van eh, vredelievendheid. Ja, verdraagzaamheid. Ja, hoewel hij, hoewel hij zelf ook lang niet altijd verdraagzaam was hoor. Want eh, met name in, eh, naar Paul McCartney toe... Het was een mens, hè? Ja, het was een mens. En hij heeft ook wel hele lelijke dingen gezegd over Paul McCartney. En andersom ook. Oh, ja. omdat de heren het natuurlijk echt op een bepaald punt verschrikkelijk oneens waren. Um, Wat ze overigens wel weer hebben bijgelegd. Natuurlijk, het was, het was al bijgelegd binnen een half jaar nadat eigenlijk eh, al die lelijkheden gezegd waren. Toen hebben ze elkaar ontmoet. En ze waren daarna gewoon weer vrienden. Alleen ze werkten niet meer samen. Nee. En ja, dan moet je natuurlijk ook weer gaan zeggen van... dat die verdomde idioot daar in, in New York... een revolver op die man leegschiet. Als hij dat niet gedaan had, dan we zouden misschien best nog wel eens een Beatles-reunie ingezeten hebben. Want ze wilden wel weer. Ja. En dat bewijst ook dat ze toen op een gegeven moment met het Anthology-project kwamen. Eh, ze wilden wel weer. En, en gewoon op, op basis van gelijkheid en niks meer, altijd niet meer dat heilige moeten, maar gewoon jongens. En dat heeft Lennon zelf ook een aantal keren gezegd later. Omdat ze het leuk vonden. Omdat we doen het, als we het doen, dan doen we het omdat we het leuk vinden. Ja. Goed, Ehm, dat hij niet altijd even vriendelijk was, dat bewijst bijvoorbeeld het nummer How Do You Sleep op de eh, LP Imagine. Mhm. Eh, waar hij, eh, waarvan overigens mensen beweren dat de tekst niet door John Lennon, maar door Yoko Ono geschreven was. Omdat Yoko Ono en met name Paul McCartney natuurlijk helemaal geen vrienden waren. Sterker nog, Paul McCartney had in die dagen een bloedhekel aan Yoko Ono. Dat is later ook allemaal veranderd. Maar in die, in die tijd was de invloed van Yoko Ono op John Lennon zo verschrikkelijk groot. Dat, dat was eigenlijk, eh, het was, ja, hij, deed, hij liep aan haar handje. En dat gebeurde eh, later ook. Maar daar ga ik straks nog iets meer over vertellen. Ik ga nu eerst een nummer draaien van eh, de LP Imagine. Wat behoort tot mijn persoonlijke favoriet. Favorieten. het liedje, oorspronkelijk ontstond het als Child of Nature... En eh, het was bedoeld voor de White Album. Overigens was leuke bijkomstigheid. Eh, dat las ik vanmorgen nog in de krant. Dat het eerste exemplaar van de White Album van Ringo... Eh, verkocht is ik weet niet meer precies het bedrag, maar het zat dik in de 7 ton. <laughs> ik geloof iets van 760.000 euro, eh, eh, euro, of zo. Eh, de White Album 00001. Dus het allereerste exemplaar. En dat exemplaar dat had Ringo in zijn handen. Dat had Ringo nog in handen. En die heeft dat nu verkocht. En dat schijnt iets dik in de 7 ton te hebben opgebracht. Dat las ik vanmorgen nog even in de krant. Dus even nog een leuke wetenswaardigheid. We gaan door met dat nummer Child of Nature. Wat op de LP Imagine tevoorschijn kwam als Jealous Guy. Roxy of eh, Brian Ferry zich nog vergrepen aan dit nummer. Maar eh, de, dat kon dus echt nog niet in de schaduw staan met dit, vind ik. Vind ik hoor. Ik bedoel, er zullen mensen... Nou ja, er zijn zelfs mensen die beweren dat Brian Ferry het geschreven heeft. Maar dat is dus duidelijk niet zo. Het was een aardige cover, dat wel. Zoals ik al zei, het nummer ontstond oorspronkelijk als Child of Nature. En zou terechtgekomen zijn op het Beatles album. Uh, eh, de White Album. Maar dat is om de een of andere reden dus niet gebeurd. En eh, vandaar dat het dus later eh, met een andere tekst op Imagine terecht kwam. Dat het eh, niet altijd even vriendelijk was dat John Lennon was. Hij was natuurlijk wel een, een grote voorvechter voor peace en dat soort dingen meer. Mhm. Vrede, logisch. u weet ook nog wel dat in 1969... <laughs> hij in Amsterdam was in het Hilton Hotel waar hij een week lang in bed lag samen met Joko Ono. Uh, bad Piece, Hair Piece en al dat soort dingen meer. ik, eh, <laughs> ik, vond het wel leuk trouwens overigens dat ik van eh, mijn vriend Ronnie Brouwer een hele leuke foto zag. <laughs> dat is alweer even te lachen. Eh, leuke foto's zag eh, van dat, diezelfde foto dat John Lennon en Yoko Ono in dat Hilton Hotel. En dan hebben ze Laurel en Hardy hebben ze eromheen gemonteerd. <laughs> Die, liggen ook in dat bed. Dat is wel heel grappig. Moet maar eens kijken op Facebook. Overigens, eh, voor de liefhebber, laat ik dat even bij zeggen. we zijn, mogen ons natuurlijk gelukkig prijzen dat vanwege de 70ste verjaardag van John Lennon dit jaar... Eh, al het materiaal van hem, al zijn solomateriaal, op Spotify terecht is gekomen. Ja. Officieel. En dat is natuurlijk mooi. Want nu staat in ieder geval van alle Beatles, van Ringo, van George, van Paul en van John, al het solomateriaal staat nu, eh, is dus op Spotify te vinden. Beatles helaas nog niet. Misschien komt dat ook nog eens een keer. Maar dat, zover is het nog niet. Dus... ehm maar goed, het, het, is er allemaal. En ik draai wat ik vanmiddag draai. Dat, eh, voor de liefhebbers geef ik dat even door. Eh, er is een prachtige lijst. Of een, een, album dat heet de John Lennon Signature Box. John Lennon Signature Box. Nou, als je, die, als je dus fan bent van Lennon. En je wilt zijn muziek eh, horen. Tot en met hele unieke opnames daarbij. Want het is heel veel. Uh, is een prachtige, een prachtige lijst. En daar draai ik dus alles uit vanmiddag. Dus dan weet u dat ook. Eh, dat het daarvan... We gaan een, eh, naar een album dat zeer controversieel was. vooral omdat dit album bestond uit aardig wat mm, maatschappijkritische liedjes. En daar begint het gelijk mee. Een nummer dat al verboden werd. Alleen al vanwege de titel. En dat gaan we nu voor u draaien. Woman is the nigger of the world. is the leader of the world. Yes, she is. Think about. the middle of the world. Think about it, do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. put me down pretend that she's above us. our children. And then we leave a flat for being a fat old mama. Ik denk dat die tekst eh, van een belangrijk deel wel in zal zijn gegeven door eh, Joko Ono. Nogmaals, die toen aardig wat invloed op hem had. officieel opname van John Lennon, eh, de Plastic Ono Band en Elephant Memory. En eh, het is één album met, het was een dubbel LP, waarbij eh, aan de ene kant dus deze nummers allemaal, ook Joko Ono deed er aan mee, die, ga ik u, die zal ik u besparen, die liedjes. <laughs> Het is toch helemaal geen groot zangeres. Maar... Ehm, en de andere LP is een soort registratie van een live concert met Elephant's Memory, waar onder andere ook Frank Zappa aan meedeed. Eh, ik beperk me eventjes tot de, de liedjes van dit. Het nummer Sunday Bloody Sunday. En eh, ja, dan denkt iedereen natuurlijk aan U2. Nou, echt niet. Eh, Lennon had al een liedje... <coughs> sorry. In, in die tijd, 1972 eh, toen het eigenlijk allemaal vrij recent had plaatsgevonden. U weet het, de zondag dat eh, het Engelse leger ingreep in, in Belfast. En daar aardig wat mensen bij eh, gesneuveld waren. En ook Lennon heeft daar aandacht aan besteed. Op deze LP staan eigenlijk twee nummers die daarmee te maken hebben. en die ga ik u ook laten horen, achter elkaar. Het eerste heet Sunday, Bloody Sunday.